Michel Koenen met het NOS-journaal. De Australische aard was op de hoogte van het misbruik van vier jongens door een priester, maar deed daar niets mee. De aartsbisschop van 67 hoeft niet meteen de cel in, omdat volgende maand wordt bepaald of hij zijn straf thuis kan uitzitten. Wilson heeft Alzheimer. Hij is de hoogstgeplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik. Vorig jaar hebben zich bijna 2700 gezinnen aangemeld als pleeggezin. Daarmee is de instroom van pleegouders na jaren weer hoger dan de uitstroom... blijkt uit nieuwe cijfers van jeugdzorg. door een stijging met 700 kinderen die zorg nodig hebben... blijven nieuwe opvangplekken voor korte of langere termijn nodig, benadrukt jeugdzorg. Op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat Defensie een geavanceerde drone boven het laatste stuk van de wandelroute laten vliegen. Die wordt ingezet vanwege bijstandsverlening aan de politie. Wat dat precies inhoudt wil de politie niet zeggen. Vorig jaar zette Defensie al een drone in tijdens de Zwarte Cross en daarmee werd de verkeerssituatie in de gaten gehouden. En wielrenner Lars Boom is een maand geschorst na het uitdelen van twee klappen aan een andere wielrenner. Dat gebeurde tijdens de Ronde van Noorwegen. Hij deelde de klap uit omdat een wielrenner voor hem plotseling remde, waardoor hij bijna viel. Een boom stond reserve op de deelnemerslijst aan de Tour de France. Zijn team Lotto Jumbo heeft hem daar nu vanaf gehaald.